Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange verlaat binnenkort de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij al twee jaar zit. Op een persconferentie zei hij dat het hem zwaar valt dat hij bij elkaar al vier jaar geen bewegingsvrijheid heeft, waarvan twee jaar in de ambassade van Ecuador. Zijn gezondheid heeft eronder te lijden. De 43-jarige Assange heeft hart- en longproblemen. Rusland en Oekraïne zijn het eens over het Russische konvooi met hulpgoederen voor Oost-Oekraïne. Wat er precies is afgesproken is niet bekend, maar vermoedelijk wordt de lading van de 280 Russische vrachtwagens grondig onderzocht voordat ze de grens over mogen. Dat was een eis van Oekraïne. De regering in Kiev is bang dat de Russen ook militair materieel het land in willen brengen. Het gaat nog steeds slecht in de bouw. In het tweede kwartaal daalde de omzet in de hele bouwsector maar 2,4 procent. De woningmarkt leeft op, de daling van de huizenprijzen is gestopt en er worden weer meer huizen verkocht, maar in de bouw merken ze daar nog helemaal niks van. Vooral de grote bouwbedrijven hebben het moeilijk. In Parijs hebben zwaar gewapende criminelen een konvooi van een Saoedische prins overvallen. Ze maakten 250.000 euro in contanten buiten en ook vertrouwelijke documenten van de Saoedische regering. Acht mannen met Kalashnikovs dwongen het konvooi tot stoppen. Ze stapten in een van de auto's en dwongen de chauffeur verder te rijden. Onderweg werden alle inzittenden ongedeerd vrijgelaten. En de man die in Hilvarenbeek sinds gisteravond op het dak van een huis zat is eraf. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een man uit Estland. Hij klom gisteravond rond 6 uur op het dak nadat een boswachter hem bij het huis had gezien. De politie praatte op hem in om hem naar beneden te krijgen, maar dat had lange tijd geen succes. De man gooide met dakpannen naar de agenten. Het weer wisselen bewolkt en geregeld buien met kans op onweer. De zwaarste buien vallen in het noorden.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 Hey Dolly. Hey Ruud, je had me niet gezien hè? Nee, je zit achter het bedscherm, Ja, zo is het. Ik ben er binnen geslopen. Binnen geslopen. Ja, ik zie je kruin. <laughs> ik denk, ik ga nu eens helpen vandaag. Ja, ik zie je kruin. <laughs> nou, ik ben blij dat je nog wat ziet, Ja, <laughs> Goedemiddag, dames en heren. Dit is zeer eh, ZFM Lunch op deze maandag de 18e augustus. Ja, ik ben er weer. Uh, nou, woeste week. Eh, ik zit nog half te slapen, maar dat maakt niet uit. voorlopig weer een weekje de tijd om te recupereren, zoals dat heet, in de wielertaal. Hey. Gaan we vast allemaal hele rustige nummers oh, krijgen vandaag, of niet? Nee, dat valt wel mee. Oh, valt dat wel mee? Ah, oh, nee, dat valt wel mee. Oh, ik denk de computer valt uit, maar dat, uh, nee, toch niet. Nee hoor, we gaan gewoon er weer tegenaan. Ja hoor. Lekkere week achter de rug. En eh, deze week is het... Na zo'n feestweek Beverwijk, dan is het ook weer gewoon. Hè? Dan beginnen de scholen weer en zo. Eigenlijk gewoon die vakantie weer voorbij. En dan gaan we gewoon weer normaal doen. Eh, eh, lekker gewoon, eigenlijk weer normaal. nou ja, voor zover dat mogelijk is. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. ja. zo is dat. Maar heb je een leuk weekend gehad? Wie, ik? Ja, jij. Ja, Tegen eh, wie moet ik anders praten? Lekker rustig met al die regen. Ik was heel wat van plan, want er waren allerlei leuke dingen te doen overal. Maar ja, toch uiteindelijk als het zo regent, dan lokt dat niet meer. Hè? Oh. Zielig voor de organisatoren, maar... Ja. Nou ja, ik, Heeft het weer zo geregend dan? Oh, het was verschrikkelijk. Ja? Ja, heel erg. Ja. ja, oh, we hadden er nergens last van. En, en eh, keiharde wind. Oeh. Nou, wat raar dan. Bij ons is er eh, betrekkelijk weinig gevallen eigenlijk. Nou, nou ja, dan had ik naar Beverwijk eh, afgelopen. afgelopen... Had maar even gebeld om te zeggen dat er niks viel. Je zou komen, zag ik bij het evenement waar ik gemaakt dat Dolly komt. Ja, maar ja, je hebt geen, eh, je hebt geen knopje waarop staat tenzij het regent. Ja. Dat kom ik niet hoor. Nee, we hebben dat wat dat betreft redelijk getroffen. De korte baan, afgelopen donderdag hadden we de korte baan dravenrijden. Nou, dat is droog gebleven. Eh, vrijdag speelden wij zelf op de Breestraat in Beverwijk. Dat hadden ze eh, dit keer veranderd en het in een tent gedaan. En, oh. Nou, het heeft heel even gespetterd. Ja. Maar het was wel een stuk gezelliger in ieder geval. En de, normaal is het aan het regenen, lopen de mensen weg. En nu kwamen ze juist binnen. Dat is mooi. Ja, ja, ja. Leuk. Ja. ja. Dus. Leuk, lekkere week gehad. En we gaan nu weer aan de slag. We hebben weer eh, een hele lijst. Ik zag dat mijn eh, lijst van de week geleden er nog in stond. Dus nou, dat eh, scheelde alweer. <laughs> maar goed. Ik heb, wel, ik heb wel een nieuwe single van Jan Smit. Vind je dat leuk? Heel leuk. Ja, ja. Ik heb een nieuwe single van Jan Smit. Ik ben benieuwd. Ja, dat is een leuke plaat. Oké. En uh, dat is wel een leuk plaatje. En nou ja, we hebben nog veel meer nieuws natuurlijk. Elke week vullen wij dat aan. Hè. Het nieuws. Ja, en, en, En, en, het <laughs> nieuws ook. Maar ook eh, qua muziek. Eh, aardig wat nieuwe dingen vandaag. Leuk, leuk. Spannend. Spannend, spannend. Ja, hè? ja is spannend? Ja, dat dus spannend. wil je niks missen dan moet je toch blijven luisteren. Ja, waarom Zo is dat. Ja. Goed, nou, ehm, we, gaan maar, we gaan maar eens beginnen. Want eh, dat, geoude, dat neel, dat weten ze nou wel. <laughs> Zullen we maar beginnen dan? Laten we maar van start gaan. Gaan we met de script.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 En dat, doen we, dat heet Superhero. Superhero. Oh, ik, heb, ik zie dat ik mijn favoriete plaat nog niet eens in de lijst gezet heb. Moet ik nog even doen. Want anders dan gaan we dat missen. Dat zouden we niet ah, hebben. Je hebt nog twee uur. Bij. Ja, dat is waar. Ja. Ian Anderson van eh, Jethro Tull, dames en heren. Die kent dus misschien nog wel. Die heeft een nieuwe cd gemaakt. En daarvan draaien wij Doggerland. It's retreating ice and snow. Left us breathing high and dry, lands in the of flow. The seeds of Albion wind blow free, scattered to the moors, are beneath the soggy a and these four walls to shelter us upon this blessed plot. This alone, aloof, all across the all across the tides, across boar and elk and wolves, take the islands near and wide. Jethro Tool waar hij de voorman was. Prachtige muziek. En hij kan het nog steeds. Hij heeft eh, begin dit jaar een nieuwe cd gemaakt. Uh, Homo Eratus heet hij. En het is een prachtige cd met hele mooie liedjes erop. En dit heette Doggerland. En de artiest was natuurlijk... De artiest was natuurlijk Ian Anderson. En dit is Alle Farben. She moves. wat stappen vooruit en heel gewoon alsof ik zomaar voorbij loop. Maar ben intussen dicht bij jou. Ik doe net of ik dansen kan, maar zie dat jij mijn beste moest negeren. Bedenk ter plekke een beter plan. Ik pak je hand en vraag jou met mij de ster. die. groove maker. Yeah. But we say a few little words and get you to repeat after. The hardest working man in show business. That is not is niet John Smith hoor. <laughs> is James Brown. Bill, and is you ready? Because Live at the Apollo. Hey, hey, I feel alright. I hope the building can stand all the soul, because the show got a lot coming on. Uh, get it. Uh, get it. Uh, get it. Uh, get it. Uh. man. Be cool. <laughs> All right. Now this is the way it goes. Now listen to me. Let me say that two or three times, and then we'll go together. Now listen to this. Say hey hey, I feel alright. Hit it. Uh. Now listen to me. Let me do it now. Let me put the thing on you, and then we'll get together. Yeah. All right. Keep it mellow. <laughs> feel alright one time. Uh, listen to me. Hey, hey, I feel alright. Uh, uh. You got it? I go one more time so I make everything mellow. Hey, hey, I feel alright. Three times. Uh, uh, uh. You got it now. You got it? All right, we'll go together. Come on feel alright. One time, uh. Well, I'll be. <laughs> All right, come on now. <laughs> All right, come on, brother. I feel alright, heading out. He got something else on his mind, eh? You know, he <laughs> want me to hurry up get off the stage so he can go home, you dig it? Come on now, brother, stay with me, don't leave me here. Yeah, don't take all this groove away. <laughs> Ready now? Come on. Yeah, bring it, bring it on, man, because I get away. <laughs> Come on. <laughs> Come on. Hey, hey, I feel long. Uh, ah, ah. you ain't gonna do right now. <laughs> Hey, hey, I feel alright. Two times. Uh, uh. Man, I gotta get that extra thing in there. But you just go and hit it about five, six times and be cool. <laughs> Come on. Hey, hey, three times. A few long. Come on. Uh, uh, uh. Four times. Hey, hey. A few long. Right. Hit it. Uh, uh, uh, uh. Yeah. Now we're together. Let's go. You ready now? I'm mellow as I can be. One time I feel alright. Uh, let me out. Uh, two times. Hey, hey, I feel alright. Uh uh uh, let me out. Uh, hey, hey, I feel alright. Come on. Uh, uh, uh, let me out. Uh, four times. Hey, hey, I feel alright. Hit it. Uh, uh, uh, uh. You got it for yourself. Come on feel alright. One time. Uh, now you got it. Put it on. Apollo. Een dubbel LP is dat, was dat ooit. Apollo Theater in eh, New York City. Had hier een eh, gigantisch live concert. Dit, eh, dit stukje maakte deel uit van een veel langer nummer. Maar dit was, zoals hij dat noemde, een little groove maker. Het, dat duurde een hele plaatkant ongeveer, geloof ik, dat nummer. Ja. James Rounders en Hey Hey, I Feel Alright. En dat is, een, eh, dat is een lekkere positieve gedachte voor de maandagmorgen. Dat is een lekkere positieve gedachte zo voor de maandagmorgen. I Feel Alright. mensen hebben altijd over zo'n maandagmorgen gevoel. Geen last van hem. Ik heb dat gevoel elke dag. Oh, altijd weer ZFM. Ja, nou, dat zal wel voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Dolly ten Pierik. Ja. ja, goedemiddag luisteraars. Hier volgt dus inderdaad het regionale nieuws van 18 augustus 2014. Gistermorgen rond de klok van 5 uur heeft de politie drie Duitse toeristen van 25 jaar aangehouden. Door een getuige was gezien dat zij op de Van Spijkstraat een auto hadden opengemaakt... en daar een volle golftas uit ontvreemden. De verdachten werden even later lopend aangetroffen op de Van en hadden de golftas nog bij zich. De Duitse toeristen zijn aangehouden en worden verdacht van diefstal... en zijn voor nader onderzoek ingesloten. De tas met acht van de tien clubs zijn terug bij de eigenaar. Maar twee drijvers en het karretje ontbreken... Deze zijn waarschijnlijk ergens op de Valennepweg tussen Van Spijkstraat en Centerparks... in de duinen, de bosjes of een steegje gegooid. Mocht, u, mocht iemand iets gezien, gehoord of gevonden hebben... dan kunt u zich bij de politie melden. Vrijwilligers hebben de afgelopen 17 dagen ruim 8 ton aan afval opgeruimd van Nederlandse stranden. En daarmee is de Beach Club Cleanup Tour van dit jaar al succesvoller dan de editie van 2013... met nog twee weken te gaan. Heel augustus maken vrijwilligers elke dag een stuk van ongeveer 10 kilometer strand schoon. Vorig jaar leverde dat bijna 7000 kilo aan opgeruimd afval op... en dit jaar staat de teller halverwege al op 8170 kilo. Volgens de organiserende stichting de Noordzee wordt er vooral veel opgeruimd... omdat zich meer deelnemers hebben aangesloten bij de Tour. Of het ook betekent dat er meer afval op het strand ligt dan vorig jaar... kan de organisatie niet zeggen. Met de opruimactie wil de stichting aandacht vragen... voor de problemen die het zeeleven ondervindt van het afval. De heer Balkenende van Bruna Balkenende meldde dat er sinds een paar dagen... veelvuldig vals geld in Zandvoort wordt betaald... Hij wil zijn collega's waarschuwen om vooral op te letten voor biljetten van 50 euro en 20 euro. Vooral het papier is voelbaar anders dan de echte biljetten... en de biljetten van 20 euro zijn iets kleiner dan de originele biljetten. Ook de kleur is enigszins afwijkend. Balkenende plaatste vrijdagmorgen op de diverse social media... opgelet valse biljetten van 20 en 50 euro in omloop... En neemt u deze waarschuwing alstublieft heel serieus. Want als u een vals biljet aanneemt... wordt het ten eerste door de politie in beslag genomen... en u krijgt het equivalent in echt geld er niet voor terug. Afgelopen weekend heeft de eerste editie van het Open Zandvoort Kampioenschap Makreelroken plaatsgevonden. Wat organisator Ben Zonneveld betreft komt het evenement volgend jaar weer terug. Winnaar is geworden Mart Plug en team Dobbelsteen en Jeff de, de Vos volgden op de tweede en de derde plaats. De prijs voor meest originele rookinstallatie ging naar Victor Bol... die de makrelen in een ouderwetse, omgebakte, omgebouwde vuilnisbak rookte. Voor de derde keer op rij heeft strandpaviljoen Plazant nummer 17... de beste lunch geboden aan de deelnemers van de jaarlijkse Strand, Strand Beach Drive... 256 bridgeparen namen op 24 mei jongsleden deel... in een van de 14 faciliterende paviljoens. De Bridgers geven elk jaar een waardering voor de lunch die ze nuttigen... bij een van de deelnemende paviljoens... en dit jaar kreeg Plassant opnieuw het hoogste cijfer. Op de tweede plaats is paviljoen Ru Jeroen nummer 20 geëindigd... die al jaren heel hoog scoort... en de derde plek was voor paviljoen Storm nummer 8. Tot verbazing van meer dan 100 reizigers heeft een machinist gisteravond station Haarlem overgeslagen. Toen het treinpersoneel in de gaten kreeg dat er een fout was gemaakt... reed de trein bij station Haarlem op een verkeerd spoor... waardoor niemand kon uitstappen. Het NS-personeel besloot om de reizigers op de volgende halte te laten uitstappen... en dat was dus station Overveen. Het kleine station met normaal weinig opstappers...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 Noord-Holland heeft te maken met een ware optocht van buien. Soms vergezeld door hagel en onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en laat de zon zich vaker zien. De maximumtemperatuur komt uit op 17 graden. En in buien soms maar 14 graden. Verder een matige tot vrij krachtige wind aan de kust... en de komende nacht neemt de buienkans opnieuw toe... met minimumtemperatuur van 14 graden aan zee. Dinsdag eveneens buien, afgewisseld door wat zonneschijn... en de temperatuur stijgt naar 17 graden en de wind is matig. Dit was dan het weerbericht voor vandaag. Dat was het weer. chasing rabbits, and you know dat heette de White Rabbit. Geweldige plaat, nog steeds. hey, eh, ja, ehm, ehm, eh, waar we het ook nog even over moeten hebben natuurlijk... is eh, dit programma is tegenwoordig natuurlijk vijf dagen in de week. Waar vind je dat nog? Nou, hè? Vijf dagen in de week tussen 12 en 2 live radio bij CFM, CFM Lunch. Met elke dag eh, natuurlijk eigen identiteitjes en zo. Elke dag iets leuks. En op dinsdag, als eh, Cheryl en eh, Dolly het programma presenteren... heb jij altijd de oproep. Ja, dat klopt. Wij doen altijd een oproepje voor luisteraars die... iets kwijt zijn. Of iemand terug willen vinden. Of ergens naar op zoek zijn naar iets speciaals. Of het maakt niet uit wat. Ben je je huisdiertje kwijt? wij willen graag helpen door een oproep te plaatsen... in het dinsdagprogramma van Zandvoort Luncht. Ja. Ja. dus als, als mensen iets eh, zich aangesproken voelen en denken van... oh jee, ja, nou, ik zoek iets of iemand of whatever... dan eh, kunnen de mensen contact opnemen via bijvoorbeeld de Facebook-site van uh, Zandvoort Luncht. Ja. Nee, dat is dan www.facebook.com slash Zandvoort Luncht, los van elkaar... Dat zou kunnen. U kunt ook natuurlijk naar de studio bellen... en zelf ook in de uitzending eh, vertellen wat, u, eh, waar, u naar op zoek bent. Dat gaat dan via telefoonnummer 023 57 303 93 of 31, eh, 57 mhm. En het kan ook op persoonlijke noot op mijn Facebookpagina. Nou ja, dat, dat kan ook, want dat houden we allemaal gedurende de uitzending in de gaten... En eh, wij helpen heel graag. Ja. Ja. Ja. Nou, vind ik leuk. Ja. Ja, ik vind het leuk. Ik vind dat we dat eigenlijk moeten uitbreiden. gewoon niet alleen op dinsdag, maar gaan we het ook op donderdag doen. Vind oh ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, dan hebben we, als, jij, gewoon eh, in dit programma zit, dan doen we het gewoon. Leuk. Helemaal goed. Um, van die mensen die overigens gereageerd hebben op, op, mijn aanbieding in de tijd. Ehm, ja. Want we hebben een paar weken geleden heb ik dat aangeboden. Hè? Die bladmuziek en, en, en die oude, oude 78 toerplaten. Ja. Die eh, ga je donderdag meenemen. Dus ja, eh, dat klopt. Donderdag zijn, eh, zijn de platen en is, zijn de boekjes met bladmuziek hier. Ja. Dus dan, uh, ik ga de mensen benaderen die interesse getoond hebben, het graag willen hebben. En, ja, want eh, voor die, die <laughs> mensen mochten denken dat, het allemaal, eh, dat ik het niet heb en zo. Maar donderdag nee, dan... Uh, wel. <laughs> donderdag gaan we dat regelen. Ik dan ga is donderdag het hoogstpersoonlijk ophalen. Ja, hoogstpersoonlijk. Ja. Toch wel. Goed, nou gezellig, <laughs> leuk. Dus we gaan die oproep uitbreiden naar de donderdag. En dan heb je twee dagen in de week dat u uw oproepje of wat dan ook kwijt kunt. En dat kan natuurlijk zijn een verloren persoon terugvinden. Zo van. Ja, of als u een eh, sieraadje bent kwijtgeraakt. Of, of een bosje sleutels. Of, of, een, hond of een kat. Ja, dat kan ook. Dat hebben we ook gehad. We hebben al twee keer een oproep voor een verloren kat gedaan. Ja. ja. Of je, Hij is nog wel niet terug. Maar goed, we hebben nee, wel... Ja, dat, kan je, niet, dat, dat kan je nooit weten. Hè. Katten, katten die verstoppen zich vaak. Hè. Ja, dat eh, is waar. Ja. Op, op, plekken zijn ze ja, bang. Helemaal als het niet zo goed met ze gaat. Nee, dan, verstoppen ze, zich af. ja. Dus. En eh, nou ja, als je je moeder kwijt bent of zo. Of, eh, je... <laughs> doet me altijd weer denken aan zo'n opmerking van Vols. Eh, dat doet me altijd weer denken zo, aan zo'n opmerking van Vols Jans. Kinderen van Dalen, oma afhalen bij klantenservice. ja. <laughs> ja. Bang Bang. Jesse J. Nou. Leuk. Bang Bang. Bang Bang. Bang Bang. En dan weer even wat moois. Ja, dat is het contrast, hè. Make-up on, kitchen, your nails done. Curl your hair, run the extra mile. Keep it slim so they like you. Do they like you? You're sexy on. Don't be shy, girl. Take it off. This is what you want to belong. So they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, try, try, try by it all. So they like you. So they like you. Wait a second, why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like yourself, don't you like you? Cause I like you. Colby Carl heet het meisje. En ze zingt mooi. En het nummer dat heet Try. Huh? Oh. Hey, dit is Abba. Woehoe. Does your mother know? geval gezongen door Björn. En eh, dat heet uh, Does Your Mother Know? Als ze er ogen open heeft wel. is Bluff. Met Ilse de Lange. Samen. En dat heet Open Je Ogen. En so open je ogen. En is de laatste plaat alweer eh, voor het nieuws.